Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De VVD en BBB reageren positief op de asielplannen van coalitiepartners PVV en NSC. Afgelopen dag lekten die plannen van de asielnoodmaatregelenwet uit... en is er in het katshuis verder gepraat over de langverwachte asieldeal. PVV-leider Wilders is bereid om af te zien van het gebruik van noodrecht... en krijgt daar vergaande maatregelen voor terug. In de nieuwe wet worden onder meer asielvergunningen voor onbepaalde tijd afgeschaft en worden delen van Syrië als veilig bestempeld... waardoor Syriërs mogelijk kunnen worden teruggestuurd. De komende dag praat de coalitie verder over de asieldeal. Daarna moet de Eerste en de Tweede Kamer wel eerst nog instemmen met de nieuwe maatregelen. Feyenoord heeft zijn tweede zege in de Champions League binnen. De Rotterdammers versloegen Benfica met 3-1 dankzij goals van Uedo en Milambo. Die scoorden twee keer. Feyenoord staat nu op de 16e plaats in de Champions League. Nederland doet mee aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar in Zwitserland. Joost Klein mocht meedoen, maar dat heeft hij geweigerd, zegt omroep Avrotros. Lange tijd was het onduidelijk of de omroep zelf nog wel mee wilde doen... vanwege het incident met Klein op het Songfestival in Malmö. Maar de omroep zegt dat de organisatie van het Songfestival heeft toegezegd dat er veranderingen komen. In de haven van Vlissingen is opnieuw een lading cocaïne ontdekt. De 600 kilo druk zaten tussen bananen die afkomstig zijn uit Ecuador. Eindbestemming was Denemarken, maar daar zal het niet aankomen. De kook met een straatwaarde van 45 miljoen euro is vernietigd. Eerder deze week werd nog een lading kook onderschept van ruim 300 kilo in de haven van Vlissingen. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Er is kans op mist en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Komende dag trekt die mist weer weg. Het wordt zonnig 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. silence I can hear their breaking hearts say From Japan or Russia or even Belgium.